turns into gold. FM, wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland geldt tot zeker twee uur vannacht een waarschuwing voor extreem weer en ijzel. Door regen en lage temperaturen kan het er spiegelglad zijn. Door de gladheid zijn in het noorden verschillende ongelukken gebeurd waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. In Spanje proberen veel zwangere vrouwen op de laatste dag van het jaar nog een baby ter wereld te brengen. Artsen staan onder druk om de bevalling te bespoedigen. Op internet geven vrouwen elkaar tips om een bevalling op te wekken. Oorzaak is dat per 1 januari de eenmalige babytoeslag wordt afgeschaft. De Spaanse regering voerde die toeslag in 2007 in om het dalende geboortecijfer op te krikken. Ouders krijgen voor iedere geboorte een cheque van 2500 euro. Maar om de begroting op orde te brengen verdwijnt de toeslag per 1 januari. Voortaan moeten met oud en nieuw in de vier grote steden meer openbaar vervoer rijden, vinden de lokale GroenLinks-fracties. Nu stopt het OV van 8 uur s avonds tot de volgende ochtend. Maar GroenLinks in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vinden dat het OV alleen maar tussen 11 en 1 stil mag liggen. In een hotel in Amsterdam zijn twee tbs'ers aangehouden die niet waren teruggekeerd van verlof. Ze hadden zich dinsdag moeten melden in een psychiatrisch ziekenhuis in Heilo. Waarvoor de twee tbs hebben gekregen is niet bekendgemaakt. De politie heeft nog steeds geen toegang tot al het materiaal op de computer van Robert M., de hoofdverdachte in de zedenzaak in Amsterdam. De bestanden zijn uitzonderlijk goed beveiligd. Het voorarrest van een groepsleider van kinderdagverblijf het Hofnarretje is verlengd met 30 dagen, dat van Robert M. met 90 dagen en dat van zijn man met 60 dagen. Het weer nog vannacht wat regen en kans op ijzel. Eerst in het noorden, later meer naar het zuiden. Het vriest 1 tot 6 graden. Overdag.